Amber Brandsen met het NOS-journaal. De baas is opgestapt. Hij vertrok vlak voor het verschijnen van een kritisch rapport... over de terreuraanslagen in februari. Een extremistische moslim schoot toen in Kopenhagen een man dood... voor het centrum waar cartoonist Lars Vilks zou spreken. Later opende hij het vuur op een bewaker bij een synagoge. De dader werd uren later door de politie doodgeschoten. In het rapport staat onder meer dat de politiediensten die dag niet snel genoeg hebben gereageerd. Matsen wilde niet zeggen of zijn vertrek te maken heeft met die kritiek. De regering in Jemen roept de internationale gemeenschap op om grondtroepen te sturen in de strijd tegen de Houthi-rebellen in het land. Dat schrijft de VN-ambassadeur van Jemen in een brief aan de VN-veiligheidsraad. De Houthis hebben grote delen van Jemen in handen. De zittend president Hadi is vanwege het geweld naar Saoedi-Arabië gevlucht. De Saudis vallen de Houthis in Jemen al wekenlang vanuit de lucht aan, maar dat heeft hun opmars tot nu toe niet gestuurd. Bijna 200 organisaties ontslaan flexkrachten vanwege de invoering van de wet werk en zekerheid. Dat zegt vakbond CNV, die daarvoor een speciaal meldpunt heeft. Op 1 juli gaat de nieuwe wet in. Flexwerkers krijgen dan recht op een ontslagvergoeding. ING kreeg recent nog veel kritiek omdat het bedrijf 275 flexwerkers ontslaat voor 1 juli. Volgens CNV was dat geen incident. In de halve finale van de Champions League heeft Barcelona thuis met 3-0 gewonnen van Bayern München. Messi scoorde twee keer, Neymar maakte kort voor tijd het derde doelpunt. Dinsdag is de return in Duitsland. Het weer vanuit het noordwesten trekken buien het land in. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Komende ochtend wisselend bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig en overal droog.